12 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Frankrijk en Groot-Brittannië bouwen samen aan een 4 meter hoge muur... langs de toegangsweg naar de veerboot in Calais. De Britse minister van Immigratie Goodwill zegt dat het project ruim 2 miljoen euro kost... en deel uitmaakt van een veelomvattend veiligheidsplan... dat de Britten samen met de Fransen hebben opgesteld. Het totale plan kost ruim 20 miljoen euro. De betonnen muur bestaat uit twee secties en moet ruim een kilometer lang worden. Volgens het plan moeten er planten en bloemen op de muur gaan groeien... zodat het gevaarte niet te veel afsteekt tegen de omgeving. IS roept op om aanslagen te plegen in Australië. De terreurorganisatie richt zich in een eigen tijdstrip op lone wolves. Deze eenlingen zouden aanslagen moeten plegen en Australische burgers doden. De Australische premier Turnbull noemt de berichten serieus. Hij zegt dat het land zeer alert moet zijn. Rapper Typhoon heeft begin vorige maand een nacht in de politiecel gezeten... omdat hij bij de grensovergang Hazeldonk had getankt zonder te betalen. Een dag later werd de zaak geseponeerd... omdat er volgens justitie geen opzet in het spel was. Op Facebook legt Typhoon nu uit dat hij vanuit België onderweg was naar zijn oom... die op sterven lag. De rapper was er met zijn gedachten niet bij, schrijft hij. Het incident staat volgens hem helemaal los van het voorval in mei. Tyfoon werd toen in Zwolle staande gehouden... omdat agenten zijn luxe auto verdacht vonden... gezien zijn leeftijd en zijn huidskleur. Door dat voorval ontstond een discussie rond etnische profilering. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zo'n 3,50 euro per maand. Haagse bronnen bevestigen een bericht erover uit het AD. Het kabinet houdt er rekening mee dat de premie volgend jaar gemiddeld uitkomt op zo'n 103 euro. En nu is dat nog ongeveer 100 euro. Het kabinet maakt de verwachtingen bekend op Prinsjesdag. De zorgverzekeraars bepalen dit najaar de precieze zorgpremie. Dan het weer. Zonnig met zo nu en dan wat sluierbewolking. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden met weinig wind uit het zuidoosten. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad zijn problemen op de A9 Amstelveen-Alkmaar. In beide richtingen een file van 3 kilometer bij knooppunt Velzen. Verder is de N203 Amsterdam-Alkmaar in beide richtingen dicht bij Castricum door een ongeluk. De weg is waarschijnlijk pas weer rond 12 uur vrij. En de N415 Hilversum-Baren is ook in beide richtingen dicht tussen Lage Vuurse en Baren. Je wordt daar omgeleid.